Israël zei dat het stoffelijke resten van een Gazaanse vrouw waren. Hamas erkende toen dat er een fout was gemaakt. Er is met verbazing gereageerd op de uitspraak van minister Faber over de Oekraïense president Zelensky. Ze zei dat hij niet democratisch gekozen is. Later nam ze haar woorden terug. Partijleider Jesse Gus van coalitiepartner VVD zegt dat ze het uitermate verontrustend vindt dat Faber in het openbaar Russische propaganda verspreidt. Ook oppositiepartijen reageren. D66-leider Jette vraagt op X aan VVD en NSC... hoe lang ze het nog acceptabel vinden dat Faber in het kabinet zit. Bij een hack bij de populaire cryptobeurs Bybit is voor bijna anderhalf miljard dollar aan digitaal geld gestolen. Het zou gaan om de grootste diefstal ooit in de crypto-industrie. Volgens een topman van Bybit wist een hacker in te breken in een soort digitale kluis. Waar het geld nu is en of het is terug te halen is niet bekend. De topman van het platform uit Dubai zegt dat alle verliezen gedekt kunnen worden. Een ter dood veroordeelde Amerikaan heeft ervoor gekozen om door een vuurpeloton te worden geëxecuteerd. Mocht die executie doorgaan, dan is het voor het eerst in 15 jaar dat die methode wordt gebruikt. De man noemt de andere alternatieven, de elektrische stoel en een dodelijke injectie, monsterlijk. Sinds de herinvoering van de doodstraf in 1976 werd in Amerika drie keer voor het vuurpeloton gekozen. De executie is gepland op 7 maart, maar advocaten proberen dat nog tegen te houden. De man werd in 2002 veroordeeld voor het vermoorden van zijn ex-schoonouders. Het weer, het is bewolkt en vanuit het westen gaat het regenen. De meeste regen valt aan de kust.